Gert Kluk met het NOS Op de grens van Syrië en Turkije is vanmorgen gevochten tussen opstandelingen en het Syrische leger. Dat melden mensenrechtenorganisaties in Syrië. Over de gevechten is nog weinig bekend. Volgens activisten is de eerste grote schending van het staakt het vuren dat sinds gisterochtend van kracht is. Het Syrische leger is nog steeds met tanks aanwezig in steden als Homs, Hama en Idlib. De afspraak met VN-gezant Kofi Annan was dat de troepen zich zouden terugtrekken. De onderhandelingen in het Katshuis over miljardenbezuinigingen worden mogelijk vandaag afgerond. Volgens diverse bronnen zijn VVD, CDA en PVV dicht bij een principeakkoord. Vanmiddag om 6 uur gaan de gesprekken verder. De fracties worden vandaag nog niet bijgepraat. Over de beoogde maatregelen is nog weinig bekend. Een mogelijk onderdeel van het akkoord is een eerdere aanpassing van de pensioenleeftijd. Die zou dan al in 2015 in plaats van in 2020 naar 66 jaar gaan. Er moet een wettelijke regeling komen voor gedwongen anticonceptie bij zwaar verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten. Dat vindt Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat deze mensen kinderen krijgen. Het gebeurt volgens Van Vollehoven nog te vaak dat de kinderen van mensen die bijvoorbeeld zwaar verslaafd zijn, ernstig mishandeld worden door hun ouders. Naar schatting sterven jaarlijks 50 kinderen aan de gevolgen daarvan. En veel fout raakt gewond, vaak ernstig. Tientallen supporters van FC Utrecht hebben gisteravond de spelers opgewacht uit onvrede over het verlies van de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Utrecht verloor gisteren in Doetinchem met 3-0. 50 aanhangers waren naar het trainingscomplex gekomen. Ze eisten meer inzet van de spelers. Trainer Jan Wouters gaf direct na het duel al toe dat er slecht was gespeeld. De play-offs voor Europees voetbal kunnen we wel uit het hoofd zetten, zei Wouters. Na een gesprek van een half uur gingen de boze supporters weer naar huis.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 A12 naar Den Haag voor het Malieveld 4 kilometer. Er staat 5 kilometer op de A16 naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Er staan een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A20 naar Gouda voor het knooppunt plein 4 en de A20 naar Hoek van Holland.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 wellicht wel bekend. Ehm, dit was eh, een mooi stukje piano. <laughs> Eh, mijn naam is David Habig en tegenover mij zit Jeroen van Sluisdam. Oké, okay, eh, wij gaan verder met de New Call Collective, een Nederlandse band onder leiding van Benjamin Herman. Ehm, ze zijn opgericht in 1994. Benjamin Herman speelt op saxofoon. Hij wordt vergezeld door Anton Goudsmit op gitaar, Joost Kroon op drums, Frank van Dok op percussie. en nog een heel snel andere. Ze treden ook heel vaak op met, eh, met een big band waar je nog veel meer Nederlandse muzici plaats eh, nemen. We gaan een nummer draaien van hun eerste album. Eh, dat album heet Bring It On. En we gaan het nummer draaien dat heet Coming Back For More. baby face nothing stays the same opnieuw geluisterd naar Ruben Heijn. David en ik hebben eigenlijk onafhankelijk van elkaar Ruben Heijn meegenomen vandaag. En we vonden het absoluut de moeite waard om eh, ze beide te draaien. Dit nummer komt van het album uit 2011. Het is live opgenomen met het Metropool Orkest en het heet No Matter What. Ja, zoals ik al net vertelde zat ik dus heel eventjes op de Blue Note site eh, vanmorgen bij het uitzoeken van mijn muziek. En daar kwam ik dus eh, de cd van de DJ van Café Del Mar eh, tegen. En eh, daarop stonden een aantal hele interessante artiesten, waaronder ook Stacey Kent, welke ik al eerder eens heb gedraaid. Ehm, ze zingt voornamelijk in het Frans en ik lees hier ook dat ze bijvoorbeeld genomineerd is in 2009 voor een Grammy Award voor Best Vocal Jazz Album. nou, dat is nogal wat en het klinkt ook uh, behoorlijk. Hier is Stacey Kent met Samba Sarava. c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je chanson hein, comme d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sont l'aimer. Moi je l'aime et j'ai pas que le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. de formes et de rimes, Blanches de formes et de rimes, mais les nègres bien If I'm geluisterd naar Melody Gardot met het nummer If I'm Lucky. Dit keer niet op een van haar eigen albums, maar op een album van Charlie Hayden's Quartet West. Dit album staat vol met zangeressen en het zijn de mooiste nummers. Eh, op dit album vindt u naast Melody Gardot ook Cassandra Wilson, Diana Krall, eh, Nora Jones, Renee Fleming en Ruth Cameron. Ja, eh, sprekende over Nora Jones. Zij komt eerst in mei, gaat ze de nieuwe eh, album release eigenlijk. En daar heb ik alvast een voorproefje van het nummer Traveling On van Nora Jones. pretend a word time for holding hands together <laughs> A time for rainbow colored weather sky colored A kind of make-believe That we've been time best of all a time Luister naar Shirley Horn met A Time for Love. Shirley Horn is een van de vier grote Amerikaanse jazzdiva's. Uh, ze, komt, ze is geboren in 1934, overleden in 2005. Eh, dit nummer komt van het album Here's to Life. En hierin wordt zij uh, vergezeld door een orkest. We gaan verder met een nummer van een van de andere grote Amerikaanse divas, Billie Holiday. Het nummer wat we draaien is PS I Love You. thought I'd drop a line The weather's cool The folks are fine in bed each night at nine P.S. I love you Yesterday we had some rain But all in all I can't come. dusty on the train P.S. I love you Ride to the Bronx Just as soon as you're able They came around to call in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say. And so I'll close. But by the way, just thinking of you P.S. I love you Right to the Browns Just as soon as you're able They came around to call table. Now let me sing. I guess that's all. Nothing else for me to say. And so I'll close. But by the way I U geluisterd naar Billy Holiday met P.S. I Love You. Ja, en dan had ik er nog eentje. Um wij kijken natuurlijk altijd eventjes naar het programma van onze vrienden bij de Jazzclub Haarlem. En eh, de Haarlemse Jazzclub. Uh, daar kijken we even goed naar het programma. Kijken of eh, we wellicht wat kunnen promoten wat zij gaan draaien. En zo gaan zij bijvoorbeeld zondag 15 april, dat is volgende week volgens mij, ehm, Mirjam Gaasbeek draaien. En daar vond ik wat van en dat klonk echt enorm goed. Het nummer heet I Got You en uh, Miriam Gaasbeek dus. to grow up to be a girl who's wise and old Knows when to take a chance How to listen and to be a friend It'll take some time to figure out but down But I don't care a bit Cause I know I got you I got you I got you Where you are from gaan wat meer tempo erin gooien om het uur af te sluiten. Dit was nummer Black eh, van Joe Henderson's album... Um, uh, het, het laatste album van uh, Joe Henderson op Blue Note. Hij heeft er nog vele meer gemaakt, maar op een ander label. Het album heet Mode for Joe. Ja, Gare du komt weer met een nieuw album, of is er inmiddels al. het heet Lily White Soul. Ehm, daar zijn natuurlijk een aantal hele leuke nummers eh, eh, van eh, hebben gehoord. Ehm, ja, het wordt weer, wordt weer een fantastische album zoals we van hun gewend zijn. Ehm, we draaien het nummer More Than Madly. dat eh, onze uitzending er bijna op zit. We hopen dat u genoten heeft tijdens het paasontbijt eh, met wat relaxte muziek. We zien u graag eh, volgende week zondag weer terug met twee andere collega's. En voor straks veel plezier met, met de speurtocht hier in het dorp. We zagen de paashaas net voorbij komen. En we hebben nog één klein nummertje om het uur af te sluiten. Ja, we gaan het uur uit met Ike Quebec met Blue Samba.